Davy van Eck met het NOS-journaal. BMW roept wereldwijd honderdduizenden auto's van meerdere modellen terug wegens brandgevaar. In Nederland gaat het om 5500 auto's. Bij controles is vastgesteld dat er na veel start slijtage kan ontstaan in de magneetschakelaar. De BMW's kunnen na verloop van tijd slechter of helemaal niet starten. En ook kan er kortsluiting ontstaan wat tot oververhitting van de startmotor kan leiden. De asielprocedure wordt eenvoudiger en sneller door stappen in de procedure te schrappen, meldt de IND aan Nieuwsuur. De Immigratie- en Naturalisatiedienst wil de aanvragen voortaan binnen zes maanden afhandelen, de maximale tijd die daar eigenlijk voor staat. Nu duurt een procedure vaak 15 maanden. Deze asieladvocaat is kritisch op het versnellen van de procedure. De vraag is of het dan voldoende zorgvuldig is... en dat je niet eh, dan een onzorgvuldig besluit krijgt... waarvan de rechter dan later zegt, ja, maar zo kan het niet... en je weer teruggestuurd wordt eh, naar de procedure van de IND... want dan duurt het allemaal weer extra lang. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro aan dwangsommen... omdat het te lang deed over asielaanvragen. In Frankrijk is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de dood van een baby... die mogelijk babyvoeding met een giftige stof erin had gedronken. Het gaat om het derde geval in korte tijd van een overleden baby... die mogelijk vervuilde babyvoeding had gedronken. Begin dit jaar kwam de zaak rond babyvoeding aan het licht... toen partijen babypoeder werden teruggeroepen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft vandaag het luchtruim rond de grensstad El Paso gesloten... vanwege zogenoemde speciale veiligheidsredenen. De autoriteit kondigde aanvankelijk aan dat de sluiting 10 dagen zou duren... maar een paar uur later werd het vliegverbod bij de grens met Mexico weer ingetrokken.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 Levi